word je hier ook zo vrolijk van. Van deze mooie oude deun. Wat een oude meuk hier weer bij uh, eh, GoFM. Oude meuk van American Breed en Band Me Shape Me. Fijn dat je nog steeds bij me bent. Deze mooie zondagmorgen bij GoFM. Ik ga nog een uurtje lekkere muziek voor je draaien. En straks een mooi onderwerp van Jeroen Vergent, onze razende verslaggever. Want hij ging de straat weer op en vroeg u van alles. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 een van de allermooiste nummers van ABC. Ze hebben er een hele hoop gehad in de jaren 80. En misschien nog een beetje aan het begin van de jaren 90. Maar deze is toch echt mijn, een van mijn favorieten. All of my heart hier bij GoFam. En Lou Rolls met See You When I Get There. Straks eh, de reportage van Jeroen van Gent. Hij eh, ja, heeft al fantastische dingen gemaakt. Maar vandaag is ook wel weer leuk hoor. Wat was uw eerste baantje? Dat is de vraag die hij stelde aan eh, ja, argeloze voorbijgangers. En zij gaven allemaal hele leuke antwoorden. Dus dat wordt best wel weer een leuke reportage. Het komt eraan over ongeveer een kwartiertje hier bij Go. Every hour, every day I'm more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night for you and I. On the wing, the birds fly free. The violet and Thames and the sea. The flower waits for honey sunrise wakes your life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know. intoxicated drinking from the loving cup of burning sun. In dreams, I'll crave for maybe taste, whispered rain on weary face, kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I. On the wing, the birds fly free, the violets and Thames and The flower waits for honeybee, the sunrise wakes new life in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. intoxicated, drinking from a loving cup of burning sun. In dreams I pray for daily taste, whispered rain, I'm weary face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. je m'appelle Lita. Eh, prachtige van Ali hier bij GoFam op deze prachtige zondagmorgen. Malolita, Lolita, inderdaad. Er is ook een hele mooie live uitvoering van, maar eh, die draaien we een andere keer wel een keer in de show. Verder UB40 en Higher Ground. Ehm, wat een prachtige dag wordt het morgen overmorgen. Ik ga zo meteen mijn shorts weer eens eh, uitzoeken uit de kast. En mijn eh, mouwloze t-shirtjes. Want die hebben we de komende dagen wel nodig hier in Sales eh, Vlaanderen. Dus ik kijk naar uit naar het prachtige weer van de komende dagen. Maar ook naar vanmiddag. Association. Een one-hit wonder uit 1979. Ehm, turn the music up. En dat is maar goed ook. En daarom luister jij natuurlijk naar Go FM. En voor Sandy Coast en I See Your Face Again. Tijd voor de reportage van eh, Jeroen van Gent. Nou, prachtige inleiding. Doet u nog steeds het werk waar u mee begon? Sloot uw opleiding eh, netjes aan bij uw eerste baan? Ook zo'n vraag. Was uw eerste baantje eigenlijk... Eh, wel leuk. En wat was dat dan wel? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u gewoon op straat. En dit zijn uw antwoorden. Wat was mijn eerste baantje? Schoonmaker bij de GOM. Oh, dat ken ik ja. ja. Schoonmaker bij de GOM. Gebouwenonderhoudmaatschappij. Ja, precies. Beviel dat een beetje? Ja hoor, tuurlijk. Als scholier en dan een zakcentje verdienen, dat is, eh, ja. is toch lekker. Hoe jong was u toen? Uh, 15. 15, dat is echt een soort grens hè, geloof ja, Ja, want ik moest eigenlijk 16 zijn, maar... Oh. Mijn broer en mijn zus werkten daar ook. En toen hebben ze iets wat met mijn geboortedatum gedaan, want dat kon toen nog. <laughs> Het was ik 16. en was het, was het echt uw keuze of eh, bent u nog verder daarin gegaan? Nee, nee, nee. nee het was gewoon een eh, bijbaantje als scholier. Ik werkte in een damesmodemagazijn. Ja? Hey. heb ik een korte tijd gewerkt. En daarna ben ik de verpleging ingegaan. Mhm. Totdat ik met pensioen ging. En ooit nog terug geweest in die branche? Nee, het was eigenlijk ook niet mijn eerste keuze. Het was toen de tijd van, van school en zo snel mogelijk een baan hebben. Hè? Een moetje, <laughs> zeg maar. Ja, dus, een beetje ook onder dwang van thuis, zeg maar. Maar ook nog ja, te jong om zelf te beslissen wat jij eigenlijk wilde. Dus dat kwam later. ik was Timon. Hey. Ik ben vanaf uh, eh, Amberschool gekomen toen ik 14 jaar was. Dan moet ik gaan werken. Ja, Amberschool. Amberschool, ja. Dus je heeft het geleerd op die school en dan meteen in de praktijk brengen? Toen moest ik eh, gewoon eh, in een eh, timmerwerkplaats, ja. En dan leer je het verder. Wat werd er gemaakt daar? Kozijnen en eh, deuren. Uh, het werd allemaal toen nog niet meer, geen fabriekswerk natuurlijk. Nee, nee, nee. Nu is het allemaal prefab of zo. Nu is het allemaal prefab en allemaal toe. Dus het was zeg maar houtbewerking of zo? Ja. Wat was voor u uw eerste baantje? in de chocoladefabriek. In de chocoladefabriek? Ja, Beukens en Reineken. Hé, hey, heel lang geleden. Ja. Ik ken de naam niet, maar wat maakten ze? Chocolaatjes. Ja, ja, Voor, voor bij de thee, zeg maar, zoiets. Ja, ja. En hoe beviel, hoe beviel dat? Ja, was leuk. Was gewoon uh, eerste ervaring met eh, mezelf geld te verdienen. Was leuk. Ja, want hoe oud was je? Eh, vijftien, denk ik. Ja. Bij de rechtbank. hey. ja, wat, wat, wat was het voor baan? Wat, wat voor, voor soort? administratief en later gerechtssecretaris. Hé, hey, dat was gelijk heel serieus. Ja, dat, dat was serieus. Het was niet de bedoeling. Oh. Eh, mijn vader werkte daar, dus ik vond het verschrikkelijk in het begin. Maar natuurlijk kreeg ik een mooie gelegenheid. Eh. toen ben ik interne studie gaan volgen daar. Heel jong. Ik was altijd de jongste. Ja, wat voor eh, leeftijd ongeveer? Toen was ik 19 en ik oh. was 21 toen ik die opleiding als scherpsecretaris ging volgen. En ja, dat vond ik leuk. Toen, vervolgens ben ik er 25 jaar gebleven dus. Ja, nou, had ik er ook echt eh, genoeg van. Dat is wel een succes. Een reorganisatie. Ja. Oh, de reorganisatie van de rechtbank. Ja, er kwamen managers eh, die hadden niks, geen enkele feeling met, eh, met de rechtspraak. Of er kwamen rechters en die werden manager. En dat was nog slechter. Oh, nou, precies andersom. Ja. <laughs> Oh, Mijn eerste band was in een boekenwinkel in Schotland. Want u komt uit Engeland of Schotland? Schotland. Schotland. Ja, en hoe ging dat? Ik bedoel, is, is dat lang geleden? Weet u het nog? Heel lang geleden. Heel lang geleden. Maar ik weet alles nog, ja. Oké. Ehm, ik heb een goed geheugen. Hoe kwam u er zo bij? Eh, eh, rolde u er zo in? Had u er echt voor gekozen? Voor de boekenwinkel? Ja. Ik was aan het studeren voor vrouw op de Pabo. En ik moest geld verdienen natuurlijk. Ja. Dus ik werkte gewoon in het weekend. En toen werd ik bibliothecaresse. En toen werd ik lerares Engels. The story of my life. En de boekenwinkel sluit prima aan ja? daarbij. Ja. Dat is heel goed. Ja. Wat was uw eerste baantje? Verkoop van vleeswaren. Inpakken. Beviel het u? Nee. <laughs> ik ben nu ook vegetariër. <laughs> nou moe, is dat, nou, is dat niet daardoor gekomen? Nou, ook een beetje mijn ouders hadden een eigen winkel en in die tijd moest je zeg maar, zelf je ziekenfondspremie betalen als je 16 werd. <clears throat> En als je bij, eh, bij een bedrijf ging werken, dan werd de ziekenfondspremie betaald door het bedrijf. Dus dat scheelde voor mijn vader en moeder een hoop geld. En het geld wat je verdiende mocht je zelf houden. Nou. Ja, dat is goed. En had je 250 gulden in de maand, nou dat was voor een 15-jarige was dat heel veel. Maar was het leuk in die winkel? Nou, nee. Nee, nee. <laughs> nou ja, vooral als je jong bent, dan is het... Eh, je moest die rekken poetsen, weet je wel. Van, eh, dat die eh, hangers makkelijker over die stangen heen geleden. Oh, ja. Nou, dat was... Je leerde niet echt iets van het vak zelf. Te, ja, wat de bedoeling was. Ja, ook maar verkoop van ja. kleding of wat dan ook. Daar zaten die vaste dames, was ook zo'n klikje, daar kwam je gewoon niet tussen. Daar kwam je niet tussen? Nee. En je moest zelf met alle machines leren dan omgaan, hè. Oude, oude timmerman erbij. Oh ja. En die ging je nou eh, het, vak leren. En bent u dat blijven doen? Nou, ik ben tot mijn eh, dertigste ben ik gaan timmeren. Verbouwingen, toestanden. En toen ben ik de uitvoering in ingegaan. En was het nou zo dat u, eh, lag het voor de hand, sloot het aan bij de studie? Of? Nee, helemaal niet. Het was alleen gewoon, in de vakantie ging je werken, ja, klaar. Ja. En ja. kon u iets mee naar huis nemen, huis van dat lekkere... Ja, op het <laughs> keer in de week kreeg je een zakje chocolaatjes mee. En op de werkvloer mocht je ook snoepen, maar dat eh, heb ik nooit gedaan. Stiekem tijdens het... Eh, nee, het was niet stiekem, mocht, <laughs> mocht, gewoon, ja. Wat leuk. Ja. Dat is heel eh, langmoedig. Ja. Maar als je er zo op terugkijkt, dat had het wel naar uw zin, hè? Eigenlijk. Ja, ik had een goede positie. Ik, had, ik was uiteindelijk hoofdsecretariaat geworden. En dat is de hoogste rang onder de rechters. En dan, eh, ja, was leuk. Was leuk werk. Maar door de hele reorganisatie voelde ik me niet meer thuis. En bent u daarna heel andere dingen gaan doen? Ja, eigen dus- bedrijf. Eigen bedrijf, heel wat <laughs> Drankengroothandel. Nou, dat is inderdaad heel wat anders. Ja, dat was iets heel anders. Heeft u nu nog iets aan de kennis eh, bij die drankenhandel gehad? Eh, ja, je hebt het altijd met name heel snel kunnen inschatten wie er tegenover je zit. Ja. Want je doet natuurlijk heel veel mensenkennis wel op als je bij justitie werkt. En dus ik weet binnen 10 minuten, een kwartiertje werd ik wel. En werd ik techniek om, eh, om iemand te leren kennen ook. En daar onbewust doe je het eigenlijk, maar je weet wel dat het werkt. Nou goed, en heeft u er nog wel eens aan teruggedacht? Heeft u er überhaupt bijvoorbeeld iets aan gehad in uw latere leven? Ja, dat ik niet in de fabriek wilde werken. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. a cup of cold coffee and a piece of cake. Matthew and Sam, the wax never down, there's always something new. The pots in your hand, you take them to bed, you're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, cause nobody cares. even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Son, Matthew and Son, Matthew and Son, Matthew and Son. I've been working all day, all day, all day. onvergetelijk hoorde je zojuist van Cat Stevens hier in de show. Matthew and Son. En Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Hey, fijn dat je erbij bent bij GoFam. Je weet het, we proberen je de hele dag eh, te informeren over wat er gebeurt in de regio.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 Vroeger duurden die singeltjes amper twee, drie minuten. Maar de Rolling Stones maakten voor dit prachtig nummer een mooie uitzondering. Out of time. Dus het liep ook nog een keer uit de tijd op de single, zou je kunnen zeggen. Goed, Shania Twain. That Don't Impress Me Much hoorde je ervoor. Lekker. Eh, kijk naar onze website is dat een bevel? Maar eigenlijk wel stiekempjes. Want daar staat het mooiste en het eh, leukste en het meest actuele nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen op. Bijvoorbeeld vergunning verleend voor woontoren aan de Beurtvaartkade. Mijn hemel, wat een woontoren. Nou ja, eh, de vergunningen worden verleend en dan kunnen dus allerlei bezwaren worden aangemeld enzovoort. Dus ja, nou, het is wel interessant om te lezen. Hoe gaat dat nou met al die plannen in eh, de gemeente Terneuzen? Je vindt het op onze website www.go-rtv.nl nothing more or less will do. Just me and you. Honey, sweet and harmony will melt away the bitter memory. It's gotta van stuk en groot van geluid. Ja, Lindsay de Paul en Sugar Me. Zo, aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. Nou, ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt gehad hier zo bij GoFam. En eh, de muziek die ik je heb eh, gebracht de afgelopen twee uur. En als dat het geval was, dan hoop ik dat je me volgende week zondag weer gezelschap houdt. Want dan zit ik hier weer met heel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen om met je te bespreken. Goed, ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Het weer ziet er goed uit en de eh, komende dagen nog veel beter. Dus het is weer smerig geblazen. Goed, tot besluit van de show. Frank Boeien met zijn groep en Linda. Nogmaals, een fijne dag en veel plezier bij mijn collega's hier bij GoFM. certain than